van 5 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Een reddingsteam heeft op West-Papua wrakstukken gevonden... die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het toestel van Trigana Air... dat gisteren verdween. Eerder meldden inwoners van het gebied al dat ze delen van het vliegtuig hadden gevonden... maar officieel kon daar toen nog niets over worden bevestigd. Het toestel was onderweg van provinciehoofdstad Jayapura... naar het zuidelijke gelegen Oxibil... toen de luchtverkeersleiding het contact met het vliegtuig kwijtraakte. Aan boord waren in totaal 52 mensen. 59 passagiers, onder wie vijf kinderen en vijf crewleden. Volgens lokale media jaar hebben alle passagiers de Indonesische nationaliteit. Bij een spoorwegovergang in de buurt van Weert is een automobilist om het leven gekomen toen zijn auto werd geschept door een trein. Volgens de brandweer was de man waarschijnlijk op slag dood. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het treinverkeer op het traject Eindhoven-Weert moest enige tijd worden stilgelegd. In Brazilië zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Rousseff. Ze denken dat ze betrokken is bij een groot corruptieschandaal en willen dat ze aftreedt. In vrijwel alle grote steden wordt gedemonstreerd. Het is de derde landelijke protestdag tegen de regering. De vorige keer, in april, waren er anderhalf miljoen demonstranten op de been. De kans dat Rousseff daadwerkelijk aftreedt is overigens klein. In het parlement heeft ze voldoende steun. In Nashville is de Amerikaanse muziekproducent Bob Johnston overleden. Hij was in de jaren 60 en 70 verantwoordelijk voor het opnemen van enkele legendarische LP's. Ze werkte nu onder meer samen met Simon Garfunkel, Johnny Cash, Leonard Cohen en The Birds. Het bekendst werd Johnston met de platen die hij voor Bob Dylan maakte in de tweede helft van de jaren 60. Hij was de producent van klassieke albums als Highway 61 Revisited en Blonde on Blonde. Bob Johnson is 83 jaar geworden. Het weer, veel bewolking, met vooral in het oosten en noorden regen. Minima vannacht tussen de 12 en de 15 graden. Laat op de dag opnieuw veel regen, maar in het zuidwesten is het droog. Het wordt ongeveer 19 graden.